fijne dagen en een voorspoedige start. Gert Kluk met de evacuatie van mensen uit Oost-Aleppo elk moment kan worden hervat. De bussen en ambulances van meer rebellen en burgers naar Idlib moeten worden gebracht staan klaar, melden Syrische staatsmedia. De Syrische Rode Halve Maan en het Rode Kruis houden samen toezicht op de evacuatie. Aan het eind van de middag stemt de VN-veiligheidsraad over een Franse resolutie om toezicht te gaan houden op de evacuatie uit Aleppo. Het dodental in Zuid-Jemen na de aanslag op een legerbasis is opgelopen tot 49. Alle doden zijn militairen. Een zelfmoordterrorist blies zich op even buiten de basis. De verantwoordelijkheid voor de aanslag niet ver van Aden is opgeëist door de terreurgroep Islamitische Staat. Vorige week was er bij dezelfde basis ook een aanslag. Toen waren er 45 doden en die was ook het werk van IS. De omstreden mediaregels in Polen voor verslaglegging in het parlement gaan niet door, zegt de staatsomroep. Vanaf 1 januari zou het aantal verslaggevers en omroepen in het parlement worden beperkt. Veel Polen gingen de straat op om tegen de maatregel te protesteren. Volgens de staatsomroep komt er morgen overleg tussen journalisten en de voorzitter van de Senaat. In Kroatië heeft de politie ruim 60 vluchtelingen ontdekt in een bestelbus. Ze zaten dicht op elkaar in het laadruim. Volgens Kroatische media kwamen ze uit Pakistan en Afghanistan. Het merendeel van de vluchtelingen ligt in het ziekenhuis. De meeste waren onwel geworden door gebrek aan zuurstof en onderkoeling. Van vier mensen is de toestand kritiek. De Kroatische politie is nog op zoek naar de chauffeur van de bestelbus. Het weer bewolkt en droog. Het is vanmiddag maximaal 8 graden. Morgen in de loop van de dag steeds meer zon en dan wordt het 6 graden. De dagen erna, overdag een graad of 4. S'nachts een paar graden vorst.